ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Een man van 27 uit Den Haag krijgt vijf jaar cel in TBS voor het online misbruiken van tientallen minderjarige meisjes. Ibrahim A. lokte zijn slachtoffers in de val op TikTok, Snapchat en WhatsApp. Daar deed hij net alsof hij een vrouw was die voor een modellenbureau werkte. Hij vroeg om foto's en video's waarop ze zichzelf betasten of erger. Als de meisjes niet meewerkten, dan dreigde hij de beelden online te zetten of boetes te geven. De rechter vindt het belangrijk dat A behandeld wordt voor zijn stoornissen. En hij wordt ook na zijn gevangenisstraf en TBS nog in de gaten gehouden. Schiphol heeft de eerste helft van dit jaar 1 miljoen passagiers meer vervoerd dan diezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiers steeg van 32 naar 33 miljoen. Wel maakte Schiphol miljoenen euro's minder winst. De luchthaven verwacht dit jaar in totaal 70 miljoen mensen te vervoeren. Het is al wekenlang puffen en zweten in Finland. De temperatuur komt daar al 14 dagen op rij boven de 30 graden uit. En dat is een nieuw record. Ook in Noorwegen is deze week een hittegolfrecord gesneuveld. En kleurrijke kostuums met veren, fluitjes en vrolijke muziek. Vandaag en morgen is het weer zomercarnaval in Rotterdam. En voor het eerst doet er een queer groep mee. En ze hebben er zin in hoor. Kostuums zijn klaar, de mensen hebben zich aangemeld. En uh, gisteren hebben we een briefing gehad met mensen die mee hebben gedaan en wie mee willen doen. Ik denk dat wij echt wel alles hebben getackled, ja. En met de outfits hebben ze flink uitgepakt. De onderdelen van de kostuums zijn verwerkt met gescheurde ehm, spijkerstof. Dat eh, is een reflectie op ons boodschap, eh, wat we willen uitdragen. You can rip our clothes, but You Will Never Rip Us. En ehm, met mooie veren, ja, glamour, <laughs> om het zo te zeggen. De straatparade van het Rotterdamse Zomercarnaval is morgenmiddag live te zien op nos.nl en in onze app. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog en zijn er opklaringen. Morgen begint met een mix van zon en bewolking. Later in de middag is er kans op wat regen bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden alweer korter, maar in Noord-Holland staat het nog wel op een paar wegen vast. Op eh, de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Sloten en Knoppen de Hoek doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A9 Alkmaar tussen Badhoevedorp en Beverwijk-Oost. En op de A10, de A10 West via de zuidkant van Amsterdam naar de A10 Noord tussen Buitenveldert en Durgerdam.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 Schiphol verwacht dit jaar 70 miljoen passagiers te vervoeren maakt de luchthaven bekend in de halfjaarcijfers. In de eerste maanden van dit jaar steeg het aantal reizigers fors. Een Tientallen mensen hebben afscheid genomen van de vrouw... die vorige week werd doodgeschoten door haar ex. Die man beroofde zichzelf later op de dag van het leven. De vrouw zat in Gouda in een blijf van mijn lijfhuis... en had eerder al aangifte gedaan tegen haar ex. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder.